11 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Premier Rutte wil af van het toeslagensysteem. In het Kamerdebat over de affaire met de kinderopvangtoeslag... zei hij dat het kabinet na de verkiezingen van volgend jaar... met alternatieven wil komen. Nu is de Belastingdienst nog verantwoordelijk voor alle zorg, huur en kinderopvangtoeslagen. Maar in Den Haag zijn de meeste partijen het erover eens dat dit niet werkt. Volgens Rutte ontvangen alleen al 7 miljoen mensen zorgtoeslag. Daar wil hij van af. Dat moet volgens hem op een eenvoudigere manier met het inkomen verrekend kunnen worden. Voor het eerst is in de Verenigde Staten het nieuwe coronavirus uit China aangetroffen. Dat gebeurde op de luchthaven van Seattle bij een reiziger uit China. Voor zover bekend zijn 300 mensen besmet en 6 mensen door het virus overleden. Gisteren bleek dat het nieuwe coronavirus overdraagbaar is van mens op mens. De politie heeft twee mannen aangehouden in een onderzoek... naar de verboden pedofiele vereniging Martijn. Ook zijn vier huizen doorzocht in Hengelo, Haarlem, Arnhem en Lelystad. In Hengelo werd een man van 32 opgepakt... voor het voorbereiden van seksueel misbruik van kinderen. Hij werd aangehouden in het huis van de voormalige voorzitter... van de vereniging Martijn. Die werd zelf niet opgepakt. In Haarlem werd een man van 75 aangehouden... voor het bezit van kinderporno. Vereniging Martijn is sinds 2014 verboden, maar raakte onlangs weer in opspraak. Oudleden zouden op internet tips delen voor kindermisbruik. En dan voetbal. In de strijd om de KNVB-beker heeft AZ zich als eerste geplaatst. In Os won de ploeg uit Alkmaar met 2-0 van Top Os. Het duel tussen Fortuna Sittard en Feyenoord werd vanwege dichte mist gestaakt. De stand was toen 1-1. De wedstrijd wordt waarschijnlijk volgende week dinsdag uitgespeeld. De wedstrijd FC Eindhoven tegen FC Utrecht is nog bezig. De stand is daar 1-1. De wedstrijd is verlengd. En dan het weer. In het zuidoosten gaat het licht vriezen en ontstaat er mist. In het noorden kan ook wat lichte regen vallen. De minima liggen tussen de min 2 en 4 graden. Morgen bewolkt met eerst hier en daar wat motregen. Het wordt 3 graden in Limburg en 8 graden in het noorden. Als je gek bent op vogels dan maak je van je tuin een echt vogelparadijs. En dat doe je natuurlijk ook mee met de tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland.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 bij Pistol Radio Show 1369 hier op Sivum Zandvoort. Nog een uurtje nieuwheidsmuziek op je eigen lokale radio in de late uurtjes. Jacques Vavard en samen met Lise die hebben het album Fleur de Vie gemaakt. Zo heet hij ook de track. En Scott Cozy die komt erachteraan met Memories of Water and Light. Dan eh, sluiten we dit programma eh, Peaceful Radio 1369 af met, eens even kijken, dan, dat is eh, Paul Afgrinos. Um, die heeft eh, alweer een tijd geleden, ergens in 2019, het album gemaakt Musical Meditations and Seven Spiritual Laws of Success. En ja, daar zit een geleide meditatie in, gesproken wordt, helemaal op het eind. En wil je dat nummer helemaal beluisteren, dan kan ik je pieselradio.info aanbevelen. En dan ga je naar radioshows. Uh, en dan kan je het nummer helemaal uitluisteren. Nou, veel meer muziek natuurlijk ook allemaal terug te vinden op uh, Zoals mijn goede vriend Jim Ottaway uit Australië. Die komt ook in dit uur langs met zijn album Beyond the Purple Sun. Veel luisterplezier. Thank you for listening to Peaceful Radio. And please visit my website, byronmetcalf.com. Thank you for listening to Peaceful Radio. www to create wealth. Think of someone and wish them unlimited wealth. Giving and receiving are two sides of the same coin. They go together. When we stop the flow of abundance in the universe that is strangulating the affluence of the universe in your own life.